NOS Nieuws van 4 uur. Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Ouders van 14 kinderen stellen de Nederlandse staat aansprakelijk... voor de gevolgen van de inenting tegen de Mexicaanse griep. De kinderen kregen na de prik in 2009 de ernstige slaapziekte narcolepsie... en hebben daar nog steeds last van. Wie die ziekte heeft valt spontaan in slaap en kan last hebben van slappe spieren en hallucinaties... Een Vandaag meldt dat uit een onderzoek blijkt dat er een verband is tussen het vaccinatiemiddel en narcolepsie. Het is voor het eerst dat de Nederlandse staat aansprakelijk is gesteld voor een vaccinatie. En Gorkum is een raadslid van GroenLinks uit de fractie gezet... omdat hij zijn steun had uitgesproken voor de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Steun aan die partij staat diametraal tegenover de opvattingen van GroenLinks... zegt landelijk partijvoorzitter Meijer in een verklaring. Vlak na de mislukte staatsgreep zei het Gorkumse raadslid in de Volkskrant dat hij Erdogan steunde. GroenLinks zegt dat er met hem is gesproken en dat hij niet verder kan als raadslid. In de Turks-Nederlandse gemeenschap in Rotterdam is het aantal aangiftes van bedreiging en intimidatie de laatste twee weken verdubbeld. Vlak na de mislukte staatsgreep in Turkije kregen politie en justitie 36 aangiften binnen. De laatste twee weken waren het er 80. Een raket van het bedrijf SpaceX is ontploft op het lanceerplatform van Cape Canaveral in Amerika. De raket zou zondag gelanceerd worden om de eerste satelliet namens Facebook in een baan om de aarde te brengen. Er zijn waarschijnlijk geen gewonden. Er werden testen met de raketmotor uitgevoerd en volgens veiligheidsprocedures is het hele lanceerplatform dan verder ontruimd. Het weer nog, in het oosten nog een bui, vanuit het westen steeds zonniger. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen eerst vrij zonnig, later in het noordwesten wat regen...